Michel Koenen met het NOS-journaal. Een tanker met Venezolaanse olie is gisteren aangemeerd in Curaçao. De olie wordt daar tijdelijk opgeslagen in tanks in opdracht van de Amerikaanse regering. President Trump heeft gezegd dat de VS de komende tijd de leiding neemt over Venezuela en de olieindustrie. De olie uit Venezuela wordt nu naar het Caribisch gebied vervoerd. Van daaruit moet het vervolgens worden doorverkocht. In Oekraïne is president Zelensky van plan de noodtoestand voor de energiesector uit te roepen. Russische aanvallen op kritieke infrastructuur hebben grootschalige stroomuitval veroorzaakt. Ook is het extreem koud in Oekraïne. Zelensky neemt maatregelen. Er komt een permanent coördinatiecentrum om problemen in de hoofdstad Kiev aan te pakken. Ook moet de import van elektriciteit worden opgevoerd. Zelensky benadrukt dat reparatieteams en energiebedrijven alles doen om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. Het gesprek tussen de VS en Groenland en Denemarken heeft de fundamentele meningsverschillen niet opgelost. Maar de Deense buitenlandminister noemde de sfeer wel constructief en openhartig. Er komt een werkgroep die naar de toekomst van Groenland gaat kijken. President Trump blijft herhalen dat Groenland Amerikaans moet worden en dat hij militaire actie niet uitsluit. En Ajax moet ervoor zorgen dat fans hun geld terugkrijgen na de bekerblamage tegen AZ. Dat zei Ajax-trainer Grim na de kansloze 6-0 nederlaag. De grootste bekernederlaag ooit voor de club uit Amsterdam. We schamen ons kapot voor deze uitslag, zei Grim, die vandaag harde woorden zal wisselen met de spelers. Het weer is grotendeels bewolkt en lokaal valt er wat regen. De temperatuur die loopt vannacht langzaam wat op. 3 tot 8 graden wordt het uiteindelijk. Overdag veel bewolking. Op veel plaatsen valt er dan wat regen en het wordt ongeveer 9 graden.